uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dat militair Marco Kroon niet langer in de media vertelt over zijn tijd in Afghanistan. Zijn uitlatingen brengen andere commando's in gevaar... en bovendien vertegenwoordigt Kroon niet de commando's, zeggen ze. Om hoeveel militairen het gaat is niet duidelijk. Gisteren meldde Nieuwsuur al dat er bij commando's onrust is ontstaan... over de uitspraken van de drager van de militaire Willemsorde. Kroon zei begin dit jaar dat hij in 2007 een Afghaan heeft doodgeschoten... die hem eerder had ontvoerd en gemarteld. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het incident. In Afghanistan zijn gisteren en vandaag meer dan twintig doden gevallen... bij een serie aanslagen van extremisten. Bij een aanval van de Taliban op een legerpost in de westelijke provincie Farah vielen 18 doden. Vrijwel tegelijkertijd was er een zelfmoordaanslag op een NAVO-kantoor in Kabul waarbij twee doden vielen. Ook waren er drie doden bij twee aanslagen in het zuiden van Afghanistan. Voor het grote DNA-onderzoek in de zaak Nicky Verstappen is veel animo, meldt de website 1 Limburg. Op zes plaatsen wordt het DNA ingezameld via wangslijmafname. 21.500 mannen hebben daarvoor een oproep gekregen. Op de eerste dag is het bij de afname al erg druk. De elfjarige Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden op de Brunsumer Heide dood aangetroffen. Het is nog steeds niet duidelijk wat er gebeurd is. Bedrijven die willen profiteren van de uitbreiding van vliegveld Lelystad dienen schadeclaims in bij de overheid, nu die uitbreiding met zeker een jaar is uitgesteld. Een advocaat zegt dat ze al hebben geïnvesteerd en enorm teleurgesteld zijn dat het vernieuwde vliegveld niet op 1 april open gaat kabinet heeft de uitbreiding uitgesteld omdat het eerst de overlast voor omwonenden beter wil onderzoeken. Het weer, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en een stevige oostenwind. Het is nu een graad of 4. Vannacht matige vorst. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden misschien wat sneeuw en hooguit 1 graad boven nul. Vanaf maandag nog wat kouder.